Gisteravond zei hij dat hij geen Koran zou verbranden omdat hem was beloofd dat het islamitische centrum op Ground Zero er niet komt. Maar de initiatiefnemers van het centrum zeggen nu dat ze van niets wisten. Dominee Jones zegt nu dat hij is voorgelogen. De Amerikaanse regering oefent grote druk op hem uit om de Koranverbrandingen niet door te laten gaan. Op Bonaire woedt nog steeds brand in een grote olietank. Een poging om de brand met schuim te blussen mislukte, omdat de brandweer niet genoeg schuim heeft. De brandweer laat nu extra schuim uit het buitenland overvliegen. In de wijde omgeving is een dikke zwarte rookwolk te zien. Over de schadelijke gevolgen voor een nabijgelegen natuurgebied is nog weinig te zeggen. Informateur Cenk Willing verwacht pas maandag met zijn eindverslag te komen. Hij praat vandaag nog met zijn voorganger Opstelten en met voorzitter van de Linden van de Eerste Kamer. Gisteren zeiden de fractieleiders Rutte, en Verhagen en Wilders tegen Cenk Willink... dat ze er alle vertrouwen in hebben dat de formatie van een rechtskabinet... met gedoogsteun van de PVV gaat lukken. De tennissers Djuzny en Nadal hebben de halve finales van de US Open bereikt. De Rus Djuzny won in vijf sets van de Zwitser Wawrinka. De Spanjaard Nadal versloeg Fernando Verdasco in drie sets. De Nederlandse hockeyvrouwen spelen op het WK in de finale tegen gastland Argentinië. Nederland plaatste zich gisteravond voor de vierde achtereenvolgende keer voor de finale... door een moeizame overwinning op Engeland. Na verlenging was het 1-1. Oranje won de strafballenserie met 4-3. Argentinië schakelde met 2-0 Duitsland uit. De hockeyfinale is in de nacht van zaterdag op zondag. Dan nog het weer. Het is mistig en zo'n 11 graden. Overdag wisselend bewolkt en zonnig. Plaatselijk enkele buien. Het wordt 20 graden. Morgen droog, warm en flinke zonnige periode.